NOS nieuws van 5 uur. René van Brakel met het NOS journaal. Bij een ongeluk in Nederweert in Noord-Limburg zijn twee mensen om het leven gekomen. De twee zaten in een auto die rond kwart voor drie met hoge snelheid tegen een boom was gereden. Er was volgens de politie geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. In Libië is de vliegramp van anderhalve maand geleden herdacht. Bij de crash kwamen 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Bij de herdenking in Tripoli heeft de Nederlandse ambassadeur de hulpverleners en de autoriteiten bedankt voor hun werk en steun. Even daarvoor had de Nederlandse delegatie kransen gelegd op de rampplek. Daarbij waren ook familieleden aanwezig van de 9-jarige Ruben, die de ramp als enige heeft overleefd. Op de plek liggen nog veel brokstukken, waaronder de vliegtuigstoel waaruit de jongen is gered. Het Libische onderzoeksteam heeft waarschijnlijk nog maanden nodig om de oorzaak van de crash te achterhalen. Het krijgt daarbij hulp van experts uit Frankrijk, Zuid-Afrika en Nederland. De organisatie in Rotterdam kijkt tevreden terug op de start van de Tour de France. Naar schatting 450.000 mensen kwamen naar Rotterdam om de proloog te zien. De NS heeft 50.000 mensen extra naar de havenstad vervoerd. Dat leidde niet tot problemen door de inzet van extra lange treinen. De Zwitser Fabian Cancellara won de proloog. Hij start vandaag in de gele trui. Beste Nederlander was Niki Terpstra. Hij werd 16e. De eerste etappe gaat vanmiddag even na 12 van start. De renners vertrekken vanaf de Erasmusbrug in Rotterdam en gaan via de Zeeuwse eilanden naar Brussel. Het weer, opklaringen en 14 graden. Lokaal komen mistbanken voor. Overdag wisselend bewolkt en overal droog. Het wordt 21 graden in het westen tot 27 in het oosten.